Van 5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS verwoest. Daar was niemand aanwezig. In een Chinees restaurant ernaast raakten wel mensen gewond. Bondscoach Danny Blind ontbreekt bij de training van het Nederlands elftal in Amsterdam. Hij praat met KNVB-directeur Dekosso over zijn toekomst bij Oranje... na het verlies gisteren tegen Bulgarije. De training wordt geleid door de assistenten van Blind, Frans Hoek en Fred Grim... Op het veld staan verder alleen de reserves van Oranje. De spelers die gisteren meededen tegen Bulgarije doen krachttraining. Het weer, enkele wolkenvelden trekken over, maar er zijn ook flinke perioden met zon. Het is 10 graden op de Wadden tot 15 in het zuiden. Morgenochtend in het noorden mogelijk lage bewolking. Verder schijnt de zon volop. Het wordt 14 tot 17 graden. Dinsdag kan het lokaal 20 graden worden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De enige file in de Randstad staat bij de Wijkertunnel op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Of eigenlijk voor de Velsertunnel, want de Wijkertunnel is dicht. Dus het verkeer moet door de Velser en dat levert een kwartier vertraging op.